Ze verzamelen zich rond een kazerne waar premier Abisid verblijft. De betogers eisen zijn aftreden en willen nieuwe verkiezingen. De demonstranten die rode kleren dragen zijn aanhangers van oud-premier Taksin, die in 2006 werd afgezet door het leger. Ze hebben de premier een ultimatum gesteld dat rond deze tijd afloopt. De Franse socialisten hebben de partij van president Sarkozy een flinke nederlaag toegebracht. Bij de regionale verkiezingen kregen de socialisten bijna 30% van de stemmen. De UMP van de president bleef steken op 26%. Dat is nog minder dan de peilingen hadden voorspeld. Het extreemrechtse Front National won ook en haalde 11% van de stemmen. De Rooms-Katholieke Kerk gaat de telefonische hulplijn voor slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk beter bemannen. Bisschop de Korte zei dat in het RKK-programma Kruispunt na kritiek dat de kerkelijke commissie hulp en recht slecht bereikbaar was. De Korte vindt dat oud-minister Deetman in het onderzoek naar misbruik in katholieke instellingen ook moet kijken naar de werkwijze van hulp en recht. Daar zijn ongeveer 600 meldingen over misbruik binnengekomen. In Jemen zijn twee Al-Qaeda-leiders gedood. De terreurorganisatie zou een aanval voorbereiden op strategische installaties... als vergelding voor de verscherpte antiterreurmaatregelen in het land. Jemen heeft Al-Qaeda openlijk de oorlog verklaard... na de mislukte aanslag op een vliegtuig van Amsterdam naar Detroit op eerste kerstdag. De dader was opgeleid in Jemen. In een groot deel van Chili is gisteravond de stroom enkele uren uitgevallen. Volgens de autoriteiten zat ongeveer 80% van de bevolking zonder elektriciteit. Onder hen waren de bewoners van de hoofdstad Santiago en van Concepción, de stad die zwaar werd getroffen door de aardbeving van eind vorige maand. Vermoedelijk was kortsluiting in een transformatorstation de oorzaak.